Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. De euro is geen geld, maar kost geld. zegt Geert Wilders bij de presentatie van een onderzoek naar de gevolgen van een terugkeer naar de gulden. Volgens Wilders zou het in het slechtste geval 51 miljard euro kosten als we dit jaar uit de euro stappen. Maar het is nog altijd minder dan de 75 miljard die Nederland kwijt is om de euro te ondersteunen, zegt hij. Minister De Jager wijst erop dat hij de Tweede Kamer twaalf onderzoeken heeft gestuurd... waaruit blijkt dat behoud van de euro veel minder kost. De euro en de interne markt hebben Nederland veel voordeel opgeleverd, zegt De Jager. Ruim 1700 scholen zijn morgen gesloten omdat de leraren staken tegen de bezuinigingen in het passend onderwijs. Het kabinet wil 300 miljoen bezuinigen op de zogeheten zorgleerlingen. Het zijn leerlingen die extra begeleiding krijgen omdat ze bijvoorbeeld dyslectisch zijn of ADHD hebben. De bonden verwachten tienduizenden leraren bij de manifestatie in de Amsterdam Arena. Minister van Bijsterveld is er niet welkom om te komen spreken. De speciale gezant van de VN en de Arabische Liga, Kofi Annan, reist zaterdag naar Syrië. Het is voor het eerst dat de Syrische regering Annan in de functie wil ontvangen. Hij zal de regering van president Assad oproepen om geweld tegen de oppositie in zijn land te stoppen. Ook zal hij vragen om hulporganisaties toe te laten om slachtoffers te helpen. Een man die zich als een recordpoging levend liet begraven heeft het niet overleefd. De Sri Lankaan van 24 liet zich begraven door zijn familieleden. Hij lag in een drie meter diep graf dat was afgedekt met houten planken en leem. Toen hij ruim zes uur later werd opgegraven was hij bewusteloos. Op weg naar het ziekenhuis is de man overleden. Het weer, eerst nog bewolking en kans op wat regen. Vannacht klaart het minima net boven het vriespunt. Morgen overdag droog en veel zon, bij een graad of 9. Dit, was... Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de meeste wegen is het niet drukker dan gebruikelijk op maandag. Bij Rotterdam is het wel wat drukker, dat komt door aanrijdingen. Er staan files van 3 kilometer en langer op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort voor Brugge 3 kilometer. Op de A4 bij Rotterdam richting Vlaardingen verknoopt het Ketelplein 4. A4 van Den Haag naar Amsterdam voor Woude 4. De A13 daarna richting Rotterdam verknoopt het Kleinpolderplein 10 kilometer. A15 Europoort Rotterdam voor knooppunt Vaanplein 3. A16 Breda Rotterdam voor knooppunt de Brechtseplein 10 kilometer. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Schiedam en knooppunt de Brechtseplein 7 kilometer na een aanrijding. De weg is wel weer vrij. Op de A20 richting Hoek van Holland is ook een ongeluk gebeurd. Voor Rotterdam-Krooswijk staat nog 6 kilometer.